Nu dus ook het Rode Kruis. Nou ja, uiteindelijk gaat het om dezelfde redenen... namelijk het aanhoudende geweld en het gebrek aan veiligheid... Eh, dat ons ook parten speelt. En dat eh, betekent dat we ons werk niet meer goed kunnen doen... en ook niet veilig meer kunnen doen. Ehm, zover er al natuurlijk sprake was van veilig je werk kunnen doen. Maar dat is dusdanig uh, geëscaleerd dat wij daar niet langer eh, kunnen werken, helaas. Bradley D. krijgt acht jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor moord en poging tot verwurging. De 26-jarige D. bracht in 2023 een Rotterdamse psychiater om het leven na een seksdate. Hij schoot een man van 60 in het hoofd en stak daarna zijn huis in brand. In het bloed van het slachtoffer werd een overdosis crystal meth gevonden. ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, stopt met het investeren in machinebouwer Caterpillar. Het Israëlische leger gebruikt bulldozers van dat merk om gebouwen en wegen kapot te maken in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Waarschijnlijk daarom heeft ABP de aandelen verkocht, zegt verslaggever Aida Brans het formele antwoord is dat ze geen uitleg geven over investeringen die ze doen. Maar ze zeggen tussen de zinnen door dat, eh, dat ze een nieuw duurzaamheidsbeleid hebben... en dat normen en waarden heel erg belangrijk zijn. Dus ja, het lijkt wel met elkaar verbonden te zijn. ABP had bijna 400 miljoen euro aan aandelen van Caterpillar. En eind deze maand, dan is het zover, dan zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nadat PVV-leider Wilders de stekker uit het kabinet trok een klein half jaar geleden. Voor iedereen die hulp nodig heeft bij het maken van een keuze is vandaag de stemwijzer weer gelanceerd. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet deed de stemwijzer met een aantal politici, maar die hadden er wel wat op aan te merken. Ja, het is allemaal bondig en kort eh, en je kunt dus niet die hele verkiezingsprogramma erin kwijt. Dus het advies wat de meeste mensen hier geven is vul hem in, gebruik hem. En veel mensen doen dat dus ook. 9 miljoen keer werd hij ervoor wordt ingevuld. Maar eh, ja, kijk daarnaast ook eh, naar debatten. Eh, lees misschien eens een keer een verkiezingsprogramma om de goede keuze te maken. De verkiezingen zijn 29 oktober. Het weer, er komen wat wolken aan, maar dat is pas vanavond. Eerst nog volop zon en droog bij 15 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral aan de zuidoostkant van Amsterdam loopt het in Noord-Holland eh, vast. Maar er is goed nieuws, want de A9 van Diemen naar knooppunt Holendrecht is weer open. De Gaasperdamme tunnel is lang dicht geweest vanwege een autobrand. Op de A1 richting Amsterdam staat nog wel 11 kilometer file tussen naar de West en knooppunt Watergraasmeer.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 Now I the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way. i I'm leaving on the 1 soon I'm out of sight, but you'll Though promise. The brightest kid in school, he's not a fool. reading books about science and smart stuff. fit it in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round, round.